Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Justitie op Aruba gaat twee politieagenten vervolgen... voor de dood van een man van 19 bij een arrestatie. Zijn dood maakt veel los op het eiland en bij Arubanen in Nederland. De politie wilde de auto van de man in februari aan de kant zetten... omdat hij zonder achterlichten zou hebben gereden. Na een achtervolging opende agent het vuur... en werden 20 kogels afgeschoten, waarvan één dodelijk was. Uit beelden blijkt dat de auto wel degelijk de achterlichten aan had. De agenten op Aruba worden beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag. Het ministerie van Defensie stelt een onderzoek in naar de commandant... die verantwoordelijk was voor de luchtaanval op de Iraakse stad Hawija. Daarbij werden tien jaar geleden een bommenfabriek van IS aangevallen... en ook woningen werden geraakt. Er werden 70 burgers gedood. Vorige week doken videobeelden op van de verwoesting een dag na de aanval. Lange tijd werd gedacht dat de beelden verloren waren... De verantwoordelijke commandant is nu een hoge ambtenaar bij Defensie, meldt de Volkskrant. Hij zou niet eerlijk zijn geweest over de burgerdoden. In Drenthe worden dit jaar alleen in de gemeente Emmen paasvuren aangestoken. Andere gemeenten in de provincie hebben de traditie geschrapt... vanwege de droogte en het gevaar op natuurbranden. In de gemeente Emmen zijn vier locaties die aan alle eisen voldoen... om veilig een paasvuur aan te steken. En de voormalig directeur van modemerk Abercrombie Fitch heeft dementie... en kan daarom niet terechtstaan in de misbruikzaak tegen hem. Dat zeggen zowel de openbaar aanklager als zijn eigen advocaten. Mike Jeffries is nu 80 jaar en werd in oktober opgepakt voor seksuele uitbuiting. Jeffries zou mannen een modellencontract hebben beloofd en hen daarna hebben misbruikt. Het weer op de meeste plaatsen vrij helder. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Overdag veel zon, het wordt 18 tot maar liefst 24 graden. En zondag regenachtig bij een graad of 15.